Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Boris Johnson gaat toch niet proberen om nog een keer premier van Groot-Brittannië te worden. Boris Johnson will not stand. Boris Johnson will not stand for the Tory leadership. It really would have been the comeback of all comebacks. Ja, maar die comeback kan Johnson dus wel vergeten. Hij zet zijn plan niet door om Liz Truss op te volgen. Zij was maar 45 dagen premier. Het lijkt er nu op dat Rishi Sunak het gaat worden. Dat is een oud-minister en die staat te trappelen om aan de slag te gaan. Al is niet iedereen zo blij met hem, zegt onze correspondent. Veel Johnson-aanhangers zien Sunak als een verrader... zouden hem verantwoordelijk voor de val van Boris Johnson eerder deze zomer. Later vanmiddag om uiterlijk drie uur Nederlandse tijd. Dan weten we welke kant het zal uitgaan. Maar ik denk wel dat de premierschap voor Rishi Sunak nu binnen handbereik is. Het gaat nu echt weer een beetje de goede kant op voor starters op de huizenmarkt. Volgens CBS-onderzoekers gingen de prijzen in september flink naar beneden. De grootste daling sinds mei 2013. Een groep jongeren is gisteravond op de kermis in Houten flink tekeer gegaan. Ze staken zwaar vuurwerk af, waarna de politie op afkwam. Daarna werden agenten bekogeld met bakstenen. Ook werd er van alles vernield toen de railschoppers richting het station liepen. Vier mensen zijn opgepakt. En het heeft gisteravond op sommige plekken in ons land flink gespookt. Onweer, regen en bliksem. Het slechte weer was ook te merken op het voetbalveld. Gisteravond speelden Heerenveen en Volendam tegen elkaar. En die pot moest even worden stilgelegd. Al dat gedonder en gebliksem heeft best goed geholpen... zei deze Heerenveen-speler tegen sportzender ESPN. Ja, Daarna waren de spitsen scherp. Ze scoren allebei daarna. Dus ik ben er blij mee. Vaak zonnavond. Ja, inderdaad. Beter. Heerenveen won uiteindelijk met 3-1 van Volendam. En het weer nog. Ook vandaag een onstuimig dagje met veel wind en buien met onweer. Maar tussendoor is er ook wat zon en koud is het zeker niet.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 Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. you ever too soon. You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart. And all I ever needed, you and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life left to lose? Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried And we gave it our best thought it was enough Till it's not, till it's not We got lost in the flood Of trying to find us Maybe we forgot how to love set fire to us and watched it burn up. Maybe we forgot how to love. Yeah, maybe we forgot how to love. Aren't you tired of fighting fires? I will the truckers. I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his lovers really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many, and I be working out every day thinking about you, looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. Uh. Yeah. I see you at the bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get is hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. yeah. Yes, Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Philips schrapt wereldwijd 4000 banen vanwege het aanhoudende slechte resultaten. In Nederland leidt dat tot 400 gedwongen ontslagen, laat het bedrijf weten. Het is het vijfde kwartaal op rij met winstdaling en omzetdaling... en dat zal volgens Philips ook in het volgende kwartaal nog aanhouden. Premier Rutte noemt een YouTube-video waarmee Forum voor Democratie een politiek verslaggever intimideert een nieuw dieptepunt. Forumkamerlid van Meijeren confronteert een SBS-verslaggever met draaiende camera omdat ze volgens hem leugens heeft verspreid. En Boris Johnson heeft zich teruggetrokken uit de race om het leiderschap van de Britse conservatieven. Rishi Sunak lijkt daarmee de leider en ook de nieuwe premier van Groot-Brittannië te worden. Dan is weer nog buien met kans op onweer, maar ook zon, veel wind uit het zuidwesten en het wordt een graad of 17.